Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen honderden leden van motorbendes gehoord als verdachten in strafzaken. Het gaat sinds 2012 om 345 verdachten in 159 zaken, schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. De onderzoeken richten zich op vijf motorclubs, de Hells Angels, Satudara, No Surrender, Bandidos en Trailer Trash Travelers. Bij de politie zijn ongeveer 1300 leden bekend en van hen is dus ruim een kwart als verdachte gehoord. Opstelten zegt dat er steeds meer bekend is van de motorbendes, hun leden en hun activiteiten. Tot nu toe zijn drie gevangenisstraffen opgelegd, één van 10 jaar en twee van 7 jaar. Door de burgeroorlog in Zuid-Soedan is een half miljard euro aan Nederlands ontwikkelingsgeld verloren gegaan. Dat schrijft de Volkskrant. Volgens D66 en GroenLinks is de situatie in Zuid-Soedan niet erg kritisch bekeken, omdat de Tweede Kamer veel sympathie had voor de oprichting van de nieuwe Afrikaanse staat. De woordvoerder van minister Ploemen zegt in een reactie dat er wel degelijk resultaten zijn geboekt op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs en noodhulp. Een aantal ex-PVV'ers begint een nieuwe politieke partij met de naam Voor Nederland. Onder de oprichters zijn de Tweede Kamerleden Bontes en Van Klaveren. Ze zeggen dat Voor Nederland een klassiek liberale partij wordt... die fors wil snijden in de ambtenarij, de zorg en de sociale zekerheid. Volgens hen is de PVV op sociaal-economische onderwerpen veel te links. Europa moet meer te zeggen krijgen over het economisch beleid van lidstaten. Dat zegt de Europese bankpresident Draghi in een interview met de Telegraaf. Volgens hem is dat de enige manier om de toekomst van de euro te waarborgen en om definitief uit de crisis te komen. Draghi wil centrale afspraken over onder meer de arbeidsmarkt, de bureaucratie en de interne markt. Het weer, geregeld zon, maar ook hier en daar wolken. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... verknopend Ketelplein 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Er is daar technisch onderzoek naar een ernstig ongeluk. Verkeer kan vanaf knooppunt Ridderkerk beter omrijden... richting Gorkum via Breda en Oosterhout. Tot zover de verkeersinformatie.